De Amerikaanse president Obama is in Ghana aangekomen. Het is zijn eerste officiële bezoek als president aan een Afrikaans land onder de Sahara. Het bezoek aan het door conflicten geteisterde continent zal in het teken staan van goed leiderschap. Obama geeft daar de komende dag een toespraak over. De Amerikaanse president wil daarin wijzen op het belang van een stabiele regering... en het nut van goed functionerende maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden. Obama's aankomst in Ghana werd groots gevierd door de bevolking. In de hoofdstad Accra speelden drumbands en dansten mensen in de straten. Het Britse leger heeft in Afghanistan de zwaarste verliezen geleden sinds het begin van zijn aanwezigheid daar. In totaal kwamen gisteren acht militairen om. In de provincie Helmand voert het Britse leger op dit moment samen met het Amerikaanse en Afghaanse leger een offensief tegen de Taliban. De families van de overleden militairen zijn ingelicht, maar hun namen zijn niet bekendgemaakt. Premier Brown zei in een reactie dat de Britse troepen zullen doorzetten, ondanks de tegenslagen in Zuid-Afghanistan. De wisselstoring bij de metro in Rotterdam is voorbij. Afgelopen avond reden tussen 6 en 11 de metro's niet tussen de haltes Rijnhaven en Zuidplein, vlakbij Ahoy. Daar wordt het Noordzee Jazz Festival gehouden, waardoor er veel mensen in Rotterdam zijn. Naar schatting hadden tienduizenden mensen last van de metrostoring. Vervoersbedrijf RET heeft reizigers met bussen vervoerd. De Turkse premier Erdogan noemt het geweld in de Chinese provincie Xinjiang genocide. In Turkije wordt dagelijks gedemonstreerd tegen het geweld in China. De spanningen tussen de Chinezen en de islamitische Oeigoeren hebben sinds zondag al aan meer dan 180 mensen het leven gekost.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 Cause you don't need nobody to make it on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone. So Jimmy gets high. tussen drie bestond nog nu, Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lied.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 Van Paljas of Jeruzalem.